Door Almegens met het NOS-journaal. Israëlische militairen hebben in de Gazastrook het lichaam gevonden van een gegijzelde. Het is een man van 53. Zou ook een tweede lichaam zijn gevonden. Mogelijk is dat de zoon van de man. Beiden zijn volgens Israël op 7 oktober 2023 ontvoerd naar de Gazastrook. De Israëlische minister van Defensie Katz zei vandaag dat Israël alles zal doen... om de mensen die op die dag werden ontvoerd terug te halen. Op dit moment zitten er nog zo'n 100 gegijzelden vast in de Gazastrook. Israël vermoedt dat een derde van hen niet meer in leven is. De natuurbranden in de buurt van Los Angeles hebben aan zeker twee mensen het leven gekost. Ook is er een onbekend aantal gewonden. Zeker duizend gebouwen zijn verwoest. De brand woedt in een gebied van zo'n 5000 hectare. Er zijn al meer dan 52.000 mensen geëvacueerd en dat worden er waarschijnlijk nog meer. De gouverneur van Californië riep vandaag vanwege de branden de noodtoestand uit. Zakenman Jan-Dirk Parelberg is opgepakt, zeggen bronnen bij justitie. Dat zou zijn gebeurd vanwege een schuld aan de Nederlandse staat van 15 miljoen euro. Het Openbaar Ministerie noemt geen naam... maar zegt dat de man van 67 uit Maasen in gijzeling is genomen voor de duur van een jaar. In die tijd moet hij zijn schuld betalen. 2019 oordeelde de Hoge Raad dat Parelberg 24 miljoen euro moest betalen. Hij was schuldig bevonden aan het witwassen van miljoenen die door Willem Holleder zijn afgeperst. In Oekraïne is een commandant opgepakt die wordt verdacht van desertie. De man zou een bevel hebben genegeerd om zijn troepen over te dragen naar een andere eenheid. In plaats daarvan zou hij ze het bevel hebben gegeven om te vluchten. De commandant riskeert 10 jaar cel. Het weer vanavond in het zuiden regen of natte sneeuw. In Zuid-Limburg kan het vanavond al wit worden. Later in de nacht en morgenochtend volgt een nieuw neerslaggebied. Dan kan de sneeuw ook blijven liggen in Brabant en Gelderland.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 You tell yourself it wasn't you. but why do we go on? In spite of mistakes, in spite of destruction, life can be fun. Depending on your situation. i walk in the park, a step in the dark. you won't get very far.